Het gebeurde bij meerdere gezinnen. Ze bood zich aan als oppas op meerdere websites. Iemand die ogenschijnlijk natuurlijk goed te vertrouwen is. Ouders dachten ook een betrouwbare oppas te gevonden te hebben via een oppassite. Maar helaas is hun nachtmerrie eh, werkelijkheid geworden. Een vriend van de vrouw is ook opgepakt. Ze videobelde met hem tijdens het misbruik van de meisjes. Het OM denkt niet dat de beelden verder online zijn verspreid. Op het Canarische eiland La Palma zijn al 100 huizen vernield door de lava. Gistermiddag barstte een vulkaan ineens uit. Een tientallen meters brede lavastroom glijdt nu de hellingen af. Die bereikt waarschijnlijk rond 9 uur vanavond de zee. Het wordt makkelijker om weer op vakantie te gaan naar Amerika. Volgens de Financial Times maakte president Biden later bekend... dat volledig gevaccineerde reizigers uit de EU het land weer in mogen anderhalf jaar nadat toen nog president Trump met een inreisverbod kwam. De nieuwe coronareisregels voor de Verenigde Staten zouden in november in moeten gaan. En de schijf van vijf, het bekende advies voor een gezond leven van het voedingscentrum, is nodig aan vernieuwing toe, zegt een groep diëtisten. Zij komen vandaag met een plantaardig alternatief. De schijf for life. Beter voor de dieren en het klimaat dus. En het hoeft niet eens heel veel meer te kosten. Met allemaal dure vleesvervangers. Ik zou juist adviseren eh, liever pulvruchten te eten. En niet, eh, niet vleesvervangers, maar juist onbewerkte pulvruchten. Dus bonen, eh, linzen, kikkererwten. Dat zijn echt, ehm, ja, echt de producten die gewoon heel veel gezondheidsvoordelen hebben. Overigens wordt de schijf van 5 ook om de zoveel tijd aangepast. Bij de laatste aanpassing staat bijvoorbeeld al dat je meer groenten en pulvruchten moet eten. En bijvoorbeeld bijvoorbeeld geen bewerkt vlees. Het weer koelt vanavond flink af. Het is zo'n 3 of 4 graden aan de grond. Morgen overdag veel zon en maximaal 20 graden.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 9. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Verenigde Staten laten vanaf begin november weer reizigers toe uit de EU. Voorwaarde is dat ze volledig gevaccineerd zijn... en een negatieve coronatest van maximaal 72 uur oud kunnen laten zien. Polen moet de Europese Commissie een half miljoen euro per dag betalen... totdat Polen een omstreden kolenmijn sluit. Dat heeft het Europees Hof van Justitie bepaald. Zwangere vrouwen, mensen met morbide obesitas en mensen met dementie... kunnen zich in oktober bij de huisarts melden voor een griepprik. De Gezondheidsraad adviseert deze groep op te nemen in het griepvaccinatieprogramma.